Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het centrum vallen. Een vrouw is daarbij om het leven gekomen. Vijf anderen raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. De politie heeft een man met een stroomstootwapen uitgeschakeld en daarna opgepakt. De aanval was op Russell Square, vlakbij het British Museum. De politie in Londen sluit een terroristische aanslag niet uit. Israël kan kinderen vanaf 12 jaar in de gevangenis zetten. Dat is mogelijk door een nieuwe wet die het parlement heeft aangenomen. Het gaat om kinderen die worden veroordeeld voor bijvoorbeeld terrorisme of moord. De indieners zeggen dat de wet nodig is omdat steeds vaker kinderen aanslagen plegen. In bezette Palestijnse gebieden konden kinderen van 12 al langer worden vastgezet, omdat daar de militaire wetten gelden. Voor de kust van Zeeland zijn drie leden van de reddingsbrigade uit zee gered nadat hun boot was omgeslagen. Een uur na de verstuurde noodoproep werden de twee vrouwen en een man gevonden door de kustwacht en uit zee gehaald. De drie maken het goed. Omdat ze van de reddingsbrigade waren hadden ze beschermende kleding aan, waardoor ze niet onderkoeld zijn geraakt. Een Ajax is door naar de play-offs voor de groepsfase van de Champions League. De club uit Amsterdam won in Griekenland met 2-1 van PAOK Saloniki. Na drie minuten kwam Ajax op achterstand, maar die werd later goed gemaakt door twee goals van Davy Klaassen. De eerste kwam vanaf de penaltystip en de winnende goal viel drie minuten voor tijd. Het weer, het is vrijwel overal droog en een graad of 16.